allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. met het NOS-journaal. Giraffen sterven stilletjes uit, waarschuwen natuurbeschermers. 30 jaar geleden waren er nog 160.000, nu zijn het er 97.000. Dat is een daling van 40 procent. Giraffen worden bedreigd door illegale jacht en door oorlog, landbouw en mijnbouw wordt hun leefgebied steeds kleiner. Volgens milieuorganisatie IUCN is de giraffe nog geen bedreigde diersoort, maar is die wel kwetsbaar. Doordat ze vaak te zien zijn in de media, op safari of in dierentuinen, zijn mensen zich daar niet van bewust, zegt IUCN. De grote brand op een scheepswerf in Aalst bij Zaltbommel is onder controle. Het vuur woedde in een loods met bouwmaterialen en een jacht. Het werd gisteravond ontdekt door medewerkers van het bedrijf. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Het nablussen kan nog lang duren, zegt de brandweer. En dat kan stankoverlast in Aalst opleveren. Aankomend president Trump heeft opnieuw een oud-generaal toegevoegd aan zijn team. Generaal John Kelly wordt minister van Binnenlandse Veiligheid, melden Amerikaanse media. Kelly wordt verantwoordelijk voor de grensbewaking, een speerpunt tijdens Trumps campagne. Kelly is de derde militair in de nieuwe regeringsploeg. Mogelijk komt er nog een vierde generaal bij. David Petraeus wordt genoemd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Op de WK Korte Baan zwemmen in Windsor in Canada heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gehaald op de 4x50 meter vrije slag. Jesse Puts, Niels Kostanje, Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard moesten alleen de Russen voor laten gaan. Het is de tweede Nederlandse medaille in Windsor na het brons van de vrouwen estafetteploeg op de 4x100 meter vrij. Dan nog het weer.